Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op de NAVO-top in Washington hebben de lidstaten zich opvallend hard uitgesproken over China. Volgens het bondgenootschap speelt Peking een doorslaggevende rol bij Ruslands oorlog in Oekraïne. China ontkent die aantijgingen en zegt geen militaire hulp aan Rusland te leveren. De twee landen hebben sinds de Russische invasie in Oekraïne openlijk de banden aangehaald. Er worden geen gezamenlijke sancties opgelegd aan China. Het is volgens NAVO-chef Stoltenberg aan elke lidstaat om daar zelf over te beslissen. In het Brabantse Stampersgat is kort na middernacht een man doodgeschoten. Het schietincident gebeurde bij een huis. De politie meldt op X dat ter plaatse een verdachte is aangehouden. Twee ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen naar de schietpartij. De politie heeft de straat afgezet en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De druk op president Biden om zich terug te trekken als presidentskandidaat neemt verder toe vanuit zijn partij. Voor het eerst heeft een democratische senator, Peter Welch, de president opgeroepen uit de race te stappen. Ook Nancy Pelosi heeft haar twijfel uitgesproken. De invloedrijke democraat suggereert dat het besluit van Biden nog niet definitief is... en dat hij zijn keuze moet heroverwegen. President Biden heeft vorige week zelf nog benadrukt dat hij voor een tweede termijn gaat en dat hij Donald Trump zal verslaan in de verkiezingsstrijd. Bondscoach Ronald Koeman is trots op het Nederlands elftal. Hij spreekt van een geweldig toernooi, ondanks de uitschakeling door de Engelsen in de halve finale gisteravond. De bondscoach liet zich na de wedstrijd zeer kritisch uit over de aan Engeland gegeven strafschop... nadat Dumfries de voet van Kane raakte in een poging het schot van de Engelsman te blokkeren. Voetbal gaat echt kapot door zulke beslissingen van een videoscheidsrechter, zei Koeman op de persconferentie. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 14.